met het NOS Journaal. Het asieldebat in de Tweede Kamer is na 14 uur nog altijd bezig. De asielministers Keizer en Van Wil verdedigen twee wetsvoorstellen... die zijn ingediend door minister Faber... voordat de PVV uit de coalitie stapte. Het debat gaat onder meer over de vraag of de voorgestelde noodmaatregelen... om de asielinstroom te beperken uitvoerbaar zijn... net als het zogenoemde twee-status-stelsel. Enkele oppositiepartijen betwijfelen dat. Keizer en Van Wil zeggen van wel. Ook is de vraag of de PVV de wetten nog steunt. Dat zal volgende week pas duidelijk worden bij de stemming. Israël heeft de toevoer van hulpgoederen in het noorden van Gaza stopgezet voor twee dagen. Premier Netanyahu zegt dat dat gebeurt om te voorkomen dat de spullen in handen vallen van Hamas... nadat er beelden waren opgedoken van gewapende mannen bovenop vrachtwagens met hulpgoederen. Hamas ontkent daarmee iets te maken te hebben. De distributie van hulpgoederen in Centraal- en Zuid-Gaza gaat volgens Israël door. Na 47 jaar stopt Anna Winter als hoofdredacteur van het Amerikaanse modeblad Vogue. De 75-jarige Britse wil meer tijd hebben voor andere titels van de uitgeverij. Winter begon in 1983 bij Vogue als creatief directeur... en werd daarna hoofdredacteur van de Britse editie. In 1988 stapte ze over naar de Amerikaanse Vogue. Zo werd ze een van de invloedrijkste mensen in de modewereld. Ze kon carrières maken en breken. Met haar bobkapsel en onafscheidelijke zwarte zonnebril werd ze zelf ook een fenomeen. En nou Winter verlaat de modejournalistiek dus niet. De nieuwe hoofdredacteur moet straks aan haar rapporteren. De voetballers van Oranje onder de 19 zijn voor het eerst Europees kampioen geworden.